Het is pas de eerste stap op weg naar vrede, maar wel een hele belangrijke, zegt demissionair buitenlandminister Van Wil. Daarnaast moeten we natuurlijk scherp zijn dat in die uitvoering we gewoon op de beide partijen blijven duwen om zich daar ook aan te houden dat alle voorwaarden uiteindelijk gaan worden vervuld. In fase 2 is het de bedoeling dat het dagelijks bestuur overgaat naar een Palestijns comité. Eh, daarvan kan Hamas geen deel uitmaken. En dat betekent ook het einde van Hamas als politieke machtsfactor in Gaza. Eh, zij zullen zich daarbij ook ontwapenen. Ook dat is onderdeel van eh, dit plan. over die tweede fase zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. De man die tijdens Koningsdag in Amsterdam een vrouw zou hebben verkracht... moet als het aan het OM ligt drie jaar de cel in. De zaak werd bekend door een filmpje dat rondging op social media. Daarin was te zien dat de man op een vrouw lag tussen geparkeerde auto's. De verdachte is een man van 28 uit Italië. Het slachtoffer komt uit Ierland. Zij zegt dat ze zich niks meer kan herinneren. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Hongaarse schrijver Laszlo Krasznahorkai. Hij krijgt de prijs voor zijn meeslepende en visionaire oeuvre, zegt het Nobelcomité. Krasznahorkai mag de prijs op 10 december in ontvangst nemen en krijgt ook een geldbedrag van ongeveer een miljoen euro. En de hoge beroepszaak over de moord op Peter R. de Vries loopt op zijn eind. Vanochtend kregen de kinderen van Peter R., Kelly en Royce, het woord. Niets, maar dan ook niets, brengt mijn vader terug. Telkens weer wordt ik eraan herinnerd hoe pijnlijk zijn dood is. Een vonnis of arrest verandert daar niets aan. Later vanmiddag worden de strafeisen bekend. Het OM wil in elk geval levenslang voor drie van de hoofdverdachten... maar wil ook dat verdachten die eerder werden vrijgesproken alsnog straf krijgen. Het weer heb je nog van me te goed. Nou, het is overal droog. Er zijn wat opklaringen met af en toe best wat zon. Vanmiddag vanuit het noordwesten wel wat meer wolken. En het is maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWW. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 3 kilometer file bij Amsterdam Rivierenbuurt. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knoop Lunetten. Op de N205 Nieuw-Vennep Zwanenburg bij Boezingen-Lieden. 3 kilometer file. Er rijden geen treinen tussen Hoorn en Enkhuizen.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 Because my dreams are bursting at the seams. no giving thing. vanuit Zandvoort. ZFM. Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby. the village drunk sadly passed away. It was a the morning sun It was just too heavy for me And all I wanted was sun.